en het aantrekken van bomvesten. Bij de training waren twee undercoveragenten aanwezig. Inmiddels is de groep aangehouden samen met drie medeverdachten. Zes verdachten verschijnen volgens RTL morgen voor de rechter in een proforma zitting. En dan wordt ook beslist of ze langer vast moeten blijven zitten. In het eind vorig jaar failliet verklaarde Slotervaartziekenhuis werken nog altijd ruim 130 mensen. Ze zijn tot 1 februari nodig voor de zorgvuldige overdracht van patiënten en de afbouw van het Amsterdamse ziekenhuis. Dat schrijven de curatoren in hun eerste verslag. Er staat niet in het verslag hoe het zo fout kon gaan bij het MC Slotervaart. Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement gaat volgens de curatoren nog wel even duren. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit doen daar onderzoek naar. Een terreurverdachte die eind vorig jaar werd opgepakt in de Duitse stad Mainz... wordt volgende week uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft justitie in Koblenz gezegd. De verdachte woont in Rotterdam, maar was bij zijn arrestaties bij zijn neef in Mainz. Diezelfde dag werden vier terreurverdachten opgepakt in Rotterdam. Ze zouden een terroristisch misdrijf hebben voorbereid. Wat de verdachten precies van plan zouden zijn geweest, is niet duidelijk. Steeds meer Nederlanders gaan naar de sportschool. Het aantal mensen dat aan fitness doet is in ruim 15 jaar tijd bijna verdubbeld. In 2016, het laatste jaar met beschikbare cijfers, deed ruim 1 op de 5 volwassen Nederlanders aan fitness. Het weer op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. Het is een graad of 6. Vanavond en vannacht brede opklaringen... waardoor de temperatuur landinwaarts tot rond het vriespunt daalt.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 En we hebben ook weer drie tips klaarstaan. En eh, de eerste tip is eh, van, eh, is van Patrick deze week. Want we moeten die tip van Vanity moeten we straks even, even helemaal gaan polishen. We moeten Vanity even helemaal het zonnetje gaan zetten. Want ik was echt gewoon hartstikke blij. Ja, van deze Patrick had ik op zich wel verwacht. Hij heeft wel eerder wat van deze artiest opgezet. Maar ja, zeker een, een tip om te gaan luisteren. Grip van Siep en Bastille. As the nighttime bleeds into the day Tomorrow's space across the sky and the suns are harsh. Reminder of why I'm feeling barely human. me, it grips me But I should call it a day And make my way, oh it grips me Cause the devil's got drunk memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. my memory I would rather forget. Would rather forget. Wash my memory clean. Kiss the Patrick deze week. Bestie van Siep. En voordat wij naar de tip van Vanity toe gaan... Vanity wil ik je eerst even eh, bedanken voor deze tip. Alsjeblieft. Want ik had hem niet verwacht. Ik, had hem, eh, ik, ik, weet dat je wel ook een beetje de, de andere muziekstijlen beluistert. Ja, ehm, stiekem luister ik die eigenlijk meer dan de rest. Echt waar? Ja. Ai. <laughs> Ai. En, ben ik even benieuwd, eh, hoe ben je op deze plaat gekomen? En, ehm, ehm, Vertel, gewoon explain. Nou, ik luister best wel veel naar de Fallout Boys. Mhm. En ehm, nou ja, deze staat in hun lijstje. En eh, ik zat er eigenlijk al een tijdje over te twijfelen... om hem bij de tips te gooien. Ja. Maar ik zat er dus over te twijfelen. Waarom, weet ik niet. En nu had ik het gewoon gedaan. Nou. Ja. Zullen we daar maar op Ja. ja. Het is ook een eerbetoon tegelijkertijd aan eh, Michael Jackson. Want Fall Out Boy heeft een eh, kleine 10, denk 12 jaar geleden. Nee, is tien jaar, nou 11 jaar geleden. Hebben ze, dit nummer hebben ze uitgebracht en dat is Beat It. Bied It van Fallout Boy. En eh, dan eh, gaan we zonder verder omhaal gaan we, gaan we zo eh, gaan we door naar de volgende tip. En dan gaan we naar de vierde en derde in de laatste tip. Goedemorgen. Sorry. Sorry. <laughs> de derde en de laatste tip toe eh, van, eh, van deze week. Ehm, we hebben tot nu toe hebben gedraaid Siep en Bastille Grip. En dat was de tip van Patrick. En dan hebben we natuurlijk de tip van Vanity. En dat is Fallout Boy met Beat It. Ik ben eh, voor iemand gegaan die wat dichter bij huis zit. komen uit Leiden. En ik denk ik ze nu al vier keer live heb mogen aanschouwen. Dus niemand minder dan Kensington met Streets. was eh, de derde en tevens ook laatste tip van deze week. We pakken nog één keer heel even de samenvatting erbij. Want we hadden natuurlijk eh, met, bij het begin hadden we Seep en Bastille met Grip van Patrick. En we hadden Beat van Fallout Boy van Vanity. Hartstikke goed gedaan. Vanity zit hier gewoon met blosje op de wangen. Gewoon helemaal... Soele goede uithangen hier. <laughs> nee, hoe kom je daarbij? En Kensington Streets, ja, dat was de laatste tip eh, van mij. Eh, in ieder geval van deze week in ieder geval. Ze staan ook in de lijst. Ik heb ze eerder al gedeeld via de Facebookpagina. Um, en hij is ook in eh, verschillende Zandvoortse groepen gedeeld. Mocht je nou niet deel, deel uitmaken van zo'n Zandvoortse groep... ga dan even naar Facebook toe en zoek dan op Euro Breakdown. En dan kun je je toevoegen en aanmelden op die pagina... waar ook de lijst van vanavond klaar staat voor jullie. Ehm, wij gaan in de tussentijd gaan weer verder, want we hebben nog wel een eh, druk programma, denk ik. Denk ik. Ehm, en eh, we gaan onder andere gaan we nog even kijken naar eh, zaken zoals eh, Lady Gaga en, en Jay-Z. Want die weigeren dus medewerking te, de, medewerking te verlenen aan de documentaire van uh, R. Kelly. En ja, Ed Sheeran die loopt tegen de zaken aan. Die wil dus laten seponeren. Maar dat gaat dus niet. Adele zitten we nog steeds mee. ja, die heeft een probleempje met het tourbedrijf. Waar zij dus mee, mee samenwerkt. En ja, dan, dat is toch wel, ben wel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Uiteraard hebben we om eh, half negen hebben we natuurlijk ook weer eh, hebben we onze grote vriend, onze huis, keuken, tuin en studio rapper, die eh, de boel natuurlijk weer een beetje komt op <laughs> vrolijk hier. Dat is natuurlijk niemand minder dan, dan MC Falafel. Ehm, ik had hem eigenlijk als, als tip had ik hem klaarstaan. Ehm, niet met hetzelfde nummer, maar andere plaat. Armen van Buren met bla bla bla. so I go Super Bowl Sunday. You son Bo, crazy running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least a hundred. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my governor. Pull up in the rose with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief. I'm cocky, beat that pussy up like Rocky. I fly to Amsterdam for the right thing. These dudes ain't nothing like me, they car thieves. I booked up for the night, paid a bar fee. Told her, told her to the gang, Black Wall Street. Shark blue coupe. or something. You are a hot wire, I like to push your buttons. We gotta somehow get out of town. We drove for ages, never looking back once. They wanna cage us, but we prefer our freedom. Call us outrageous, well, how about now? Don Diablo, Kua, With your man at John, catch me falling out in London. some braiding with the paper, I go Super Bowl Sunday. You sign bold, crazy running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least a hundred. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the rose with the white seats, and pull off in the Porsche like a car thief. all the rainbows I, I got an idea And I know that it sounds crazy I just wanna see you Oh, I gotta ask do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I I was thinking I could fly, take your hotel tonight Cause I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind oh. more than just a friendship I can hear you think I'm right, yeah Do I gotta convince you That you shouldn't fall asleep It'll only be a couple hours And I'm about to leave Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I I was thinking I could fly to your hotel tonight Cause I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind Thank you. thinking I could fly to your hotel I, can't get you off my mind. I can't get you off my mind you got plans tonight, baby. I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Ja, en daarvoor hoorde je eh, Emilia Sunday met Don Diablo Survive. En daarvoor helemaal Armin van Buren met bla bla bla. Dat waren de drie platen die je net hebt gehoord. We gaan eh, straks eh, rond de klokken van half negen gaan wij natuurlijk ja, weer verder met eh, ja, de Euro Breakdown. Dus dat betekent dat wij de nummer 20 tot en met 10 eh, gaan onthullen straks. Maar eerst nog even een klein, eh, klein beetje nieuws. Ehm, want er is wat, ja, ja, er gaat wat in de ronde betreft Adele. Um, Adele die heeft namelijk een beetje een, ja, een, probleem als het gaat om het tourbedrijf waarmee zij werkt. Um, ehm, Adele die staat na haar wereldlange tournee voorlopig dus niet meer op het podium. De zangeres zou het bedrijf hebben gesloten waar haar inkomsten van optreden werden ondergebracht. En via de Kamer voor Koophandel zou de zangeres zangeres vrijdag een aanvraag hebben ingediend... om het bedrijf Remedy Touring eh, LLP te sluiten. En dat heeft de Sun gemeld. De zangeres heeft nooit ontkend dat ze toeren lastig vindt. In 2017 gaf ze tijdens een optreden toe dat toeren niet iets is waar ze goed in is. Uh, applaus eh, laat me me kwetsbaar voelen. ik weet niet of ik ooit nog zal toeren. De enige reden dat ik toeren zijn jullie, dus ja, tegen haar fans natuurlijk. Adele Atkins heeft een aardig zakcentje overgehouden aan haar optredens. Ehm, haar shows in 2016 en 2017 hebben haar al meer dan 142 miljoen Britse pond opgeleverd. En ja, daar moest ze dan wel 121 keer voor op optreden voor een publiek van eh, anderhalf miljoen man wereldwijd. En met het sluiten van haar tourbedrijf eh, lijkt het erop dat de Britse muziekster voor goed afscheid neemt van haar tourneeleven. Eh, wel zei ze dat ze haar Wembley-concert in 2017... ik wil een verrassingselement houden voor iedere keer dat ik terugkom. En dat is een ontzettend ja, lastige lading om vast te houden. Ik neem op dit moment gewoon een pauze en ga gewoon even een tijdje moeder zijn. Want ze heeft natuurlijk ook kinderen. En ze geeft aan, daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. En ze zegt, joh, ik zal altijd muziek blijven schrijven en uitbrengen. En ik hoop dat jullie dan natuurlijk ook altijd eh, zullen zijn. En dat vind ik best wel een, eh, ja, een, grote stap. En ik begrijp het ook wel, zeker als je ouder bent. In ieder geval ouder, ouder, in ieder geval moeder in die zin. Ja, als moeder zijn eh, lijkt me wel dat je ook thuis wil zijn voor je kinderen. als ja. altijd weg. Ja, dit, is inderdaad wel, wel een hele opgave. Er wordt ook veel van je, veel van je verwacht. Eh, ik heb laatst op, Videoland heb ik eens een stukje meegekeken van... dat is natuurlijk een wat minder bekende... net als een bekende zangeres, maar minder grote artiest dan een Adele. Dat is eigenlijk niet te vergelijken, maar dat is natuurlijk een Frank Louise. Als je gaat kijken, die heeft natuurlijk best wel krijgt natuurlijk daar best wel een lading, lading echt stront over erheen. Dus ja. Als je gaat kijken hoe hard een artiest eigenlijk moet werken... het is niet alleen maar de studio ingaan en even snel een plaatje inzingen. Dat, dat, dat is het niet. Ja, het is je ook kwetsbaar opstellen. Want er zijn toch wel haters eigenlijk altijd. Ja. Zo, en hoe? Voor iedereen, denk ik wel. En dat lijkt me ook wel heftig als je dat elke dag je over je heen krijgt. Ja, je moet het aankunnen. Je moet het echt aankunnen. Ik, ik denk ook dat je, dat je dit niet moet doen als je echt een hele tere ziel hebt. Eh, en ja, ik ga niet zeggen dat Adel een hele tere ziel heeft... maar eh, ja, het, is wel, eh, wel lastig. Het, het maakt het niet makkelijk. Ja, dat in ieder geval. Adele die gaat eh, dus eh, voorlopig niet meer op toenemen Maar eh, niet getreurd, zij blijft gewoon muziek maken. Dus daar hoeven wij ons voorlopig geen zorgen over te maken. wij gaan ondertussen kijken, want er is in de tussentijd iemand aan tafel geschoven. Dat is onze keuken, tuin en studiorapper... die de kunst van de onzichtbaarheid meer dan onder de knie heeft. De man schuift nu aan tafel Schuif.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 lust je Ja, ik heb het wel eens gegeten, ja. Ja? ja. Vind je het lekker? Ja, ik eh, vind het wel... Eh, ik, ik kan er wel... Je, je, hoeft me niet s'nachts voor wakker te maken. Maar ik, ik eh, bordje vanaf dat, dat zeg ik geen Het is vlees, dus ja. Hè? Zo ben ik dan ook wel weer. Toch, falafel is vegetarisch. Oh. Nou, jammer. <laughs> Nou, dan, dan, ben ik dus eigenlijk al die tijd gewoon belazerd. Ehm, we gaan eh, beginnen met de onthulling van de nummer 20 tot en met 10 van de Euro Breakdown deze week. Eh, Goodbye staat op plek 20 van Jason Derulo, David Guetta en Nicki Minaj. En de Prins Karma staat op plek 19 met zijn Later Bitches. Rise van Jonas Blue op plek 18 deze week. En op plek 17 Armin van Buren met bla bla bla. Survive Don Diablo en Emilia Sunday en Gucci Mane staat op plek 16 deze week week. En Last in Japan hoorde je natuurlijk net ook voorbij komen. Shawn Mendes en Z op plek 15. Stond hij vorige week overigens ook. Silk City, Dua Lipa, Electricity op plek 14. En Like I Love You van Lost Frequencies and The Neighbors op plek 13. Losing It van Fisher blijft in de lijn staan op plek 12 deze week. En op plek 11 hebben we Hanging Tree van Michael Bibi. Op plek 10 hebben we Robin Schultz en Erika Sirola met Speechless gaan we nu naar luisteren. We hebben straks hebben we nog eh, nieuws onder andere eh, over Ed Sheeran... die natuurlijk ook eh, ja, een rechtszaak heeft waar hij tegenaan loopt. We hebben ook nog Hardwell die toch een single heeft uitgebracht... ondanks dat hij ja, een momentje van rust heeft genomen. Dat en eigenlijk nog veel meer natuurlijk straks bij de Euro Breakdown. Maar we gaan eerst even luisteren naar Speechless van Robin Schultz. de nummer 10 van de Euro Breakdown. jaren bezig is... dat hij natuurlijk nog steeds niet afgeschreven mag worden. Ja, en waar die eh, staat eh, deze week, dat hoor je natuurlijk straks eh, aan... ja, in ieder geval iets voor negen uur gaan, gaan we erachter komen. We hebben in de tussentijd hebben we natuurlijk... we hadden al nog wat flink wat nieuws nog klaarstaan. Want... Eh, eh, onder andere hebben we, ik zal ze even al drie opzommen welke voor jullie klaar hebben staan. Eh, de rechtszaak dus van Ed Sheeran, daar gaan we nu eens even over praten. Hardwell brengt dus een nieuwe single uit. En ja, onder andere ook Lady Gaga en Jay-Z die weigerden mee te werken. Ehm, we gaan eerst even beginnen met Ed Sheeran. want de rechtszaak wil copyright tegen Ed Sheeran niet seponeren. Ehm, een rechter in New York wil een copyrightzaak tegen Ed Sheeran niet seponeren. De zanger had een verzoek hier tegen ingediend. Ehm, de zaak draait om zijn liedje Thinking Out Loud... dat te veel zou lijken op Marvin Gaye's nummer Let's Get It On. Eh, de rechter oordeelde donderdag volgens de BBC... dat hij substantiële overeenkomsten zag... tussen de muzikale elementen van de twee liedjes. En daarom vindt hij het nodig dat een jury zich over de zaak buigt. Eh, de rechter eh, merkte op dat beelden van een concert... waarin Ed Sheeran moeiteloos van Let's Get It On overgaat... in Thinking Out Loud indruk zullen maken op de juryleden. De rechtszaak is aangespannen door Catherine Townsend... een erfgenaam van Ed Townsend... die het nummer samen met Gay heeft geschreven. En het is niet de eerste keer dat de Britse zanger... met problemen eh, copyright, eh, ja, rond copyright kampt. Vorig jaar sloot hij een akkoord met twee songwriters... die hem hadden aangeklaagd voor het stelen van het nummer Photograph. En sindsdien werden eh, Martin Herkten en Thomas Leonard... officieel erkend als schrijvers van dat nummer. En in november kwam Ed Sheeran tot een overeenkomst met twee Australiërs... die een plagiaatzaak hadden aangespannen over nummer The Rest of Our Lives... dat de Brit schreef voor, een, eh, ja, voor country muzikanten eh, Tim McGraw en Faith Hill. Ja, oké. Dit is dus niet de eerste keer. Hij heeft al veel copyright eh, zaken aan zijn broek ja. Ja, ja, bij één keer zou je zeggen, doet hij het expres? Nee. Of hij, maar nou ja, hij gebruikt de invloeden ervan. Ja, dat, ja, alsnog moet je dat overleggen. Daar zit er natuurlijk recht aan verbonden. Ja, met Thinking Out Loud en Let's Get It On. Ik, ik hoorde eh, ja, overeenkomsten hoor ik wel, maar ik vind ze toch totaal anders. Ja, ik... Het heeft een beetje dezelfde flow erin zitten, dat wel. Dat wel, ja. En ik denk dat hij daar gewoon zijn invloed inderdaad vandaan heeft. En dat, dat daarom, ja, Ik, ik vind het op zich, ik vind het allemaal een beetje... ik denk van, ja, ja, ja, moet, moet dat nou? Moet dat nou? Ja. Dus ja. Hey, we gaan eh, gauw eh, door eh, naar het volgende nieuws. want Lady Gaga en Jay-Z hebben dus geweigerd aan, om medewerking te verlenen... aan een documentaire over de zanger R. Kelly. Um, Lady Gaga en Jay-Z hebben allebei dus geweigerd commentaar te leveren... op de documentaire die over R. Kelly gemaakt is. De enige bekende artiest die wel iets over de zanger wilde zeggen is John Legend. Eh, de producent van eh, Surviving, R. Kelly, vertelt aan eh, Detroit Free Press... dat ook Erika Badu, Mary J. Blige en Celine Dion gevraagd waren... om in de documentaire te spreken over hun samenwerking met de zanger... maar die hebben daar dus van afgezien. in de documentaire vertellen meerdere vrouwen onder wie R. Kelly's ex-vrouw Andrea over hun relatie met de zanger... die wordt beschuldigd van misbruik van meerdere minderjarige vrouwen. In uh, driedelige documentaire eh, vertellen de vrouwen... dat de R&B-artiest eh, agressief en dwingend kan zijn. we noemen ze overlevers. Ze zijn zo dapper. Hun verhalen zijn heel erg belangrijk... en ze hebben het recht om het te delen. Eh, veel van hun hebben gezegd dat ze zo hopen te voorkomen... dat iemand anders hetzelfde meemaakt, al dus eh, de filmmaker Dream Hampton. En John Legend heeft via social media laten weten... blij te zijn dat hij wel de kans heeft gekregen om over de zanger te spreken. Eh, iedereen die tegen mij zegt dat het dapper is dat ik wel heb gereageerd... het voelde helemaal niet als een risico. Ik geloofde dat deze vrouw... Ik, in ieder geval, ik geloof deze vrouw en ik wil niet meewerken aan het beschermen van een kinderverkrachter. Dat is gewoon een hele makkelijke beslissing, al dus John Legend. En R. Kelly heeft nog wel geprobeerd de uitzending van de documentaire tegen te gaan maar dat, dat is hem dus eh, niet gelukt. Ja, ja ik, ik vind het wel een... Eh, ja, ik, ik snap wel waarom die artiesten dat niet doen. Ik, snap dat ze daar niet aan meewerken. Maar ik denk aan de ene kant, weet je, als artiest zijn... dan kun je maar beter gelijk je stempel drukken. Eh, en dan ja, vertellen van, je luister, dit is wat ik met meegemaakt... maar dit had ik nooit verwacht. En ja, het, als artiest zijn heb je natuurlijk ook een publiek... en dan kun je het ook met jouw publiek delen. Want er zitten ook genoeg jonge fans tussen, lijkt mij. Denk ik, maar ja, dat ben ik. Je kijkt een beetje, beetje, beetje zorgelijk. Eh. Ik, vind, ik, ik vind het wel heftig eigenlijk allemaal. wist je dat niet van hem, dat hij, eh, dat hij zo in opspraak daarover is geweest? Nee. Nee? Nee. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook niet wist dat dit allemaal gaande was. Ja, hij is, eh, de eerste keer is hij ehm, toen, dat was met een meisje van 14 was dat. Ehm, en eh, ja, dat, dat andere leeftijden weet ik niet. Maar ja, het, is al, het is al erg genoeg dat, dat het gebeurd is. Laat ik het zo zeggen. Hoe haal je zoiets in je hoofd überhaupt? Ja, ik, weet ben het ook je zo bekend en dan ga je kleine meisjes lastigvallen. <laughs> Ja. Ja, ik, ik, begrijp het ook niet. Ik kan er ook eigenlijk niet helemaal bij. Maar ja, weet je, dat dat... dat ja. Ik weet niet, met sommige sterren gebeurt denk ik iets. Ik denk dat, dat, dat, dat, dat de fame echt naar hun, hun hoofd schiet op zo'n moment. een beetje te erg. Ja, dus... Eh, nou ja, in ieder geval naar, eh, naar beter nieuws dan. Ehm, ja, de tussen haakjes gestopte Hardwell die heeft dus een nieuwe single uitgebracht. Um, ehm, Hardwell die eh, in september heeft aangekondigd vanwege de werkdruk voor onbepaalde tijd te stoppen met draaien... brengt vrijdag dus een nieuwe single uit. Eh, de producer en DJ die in het echt Robert van de Koorput heet... speelde het nummer eerder op Tomorrowland. En dat schrijft hij dus donderdag, afgelopen donderdag op Instagram. En hij, daarbij zegt hij ook, er is nog zoveel dat ik wil delen met de eh, familie en vrienden. En er zijn nog zoveel eh, wegen die ik wil inslaan. Maar door altijd maar hardbel te zijn... blijft er weinig eh, energie, liefde, creativiteit en aandacht over voor mijn leven als normaal persoon. Uh, legt hij eerder in zijn besluit uit. Dat vind ik ook een hele logische reden. Ehm, daarbij zegt hij ook, ik heb daarom besloten om mijn agenda voor onbepaalde tijd leeg te maken. Zodat ik geen rekening hoef te houden met interviews, deadlines en eh, release datums. En ik heb altijd moeten omgaan met de druk die komt kijken bij een eh, zwaar toerschema. En het werd me nu te veel en het voelde als een, eh, als een rit in de achtbaan die eigenlijk nooit ophield. Uh, de Bredanaar, de Bredenaar, Bredanaar gaf zijn <laughs> voorlopig laatste optreden op 18 oktober in de Ziggo Dome tijdens het Amsterdam Dance Event. En geeft daar ook weer baan, gaf daar baan. ik blijf muziek maken en ik wil altijd in contact blijven met mijn fans. Dus het is, het is een time-out, het is geen afscheid. Dat wisten we dus eigenlijk al. Maar toch leuk om te horen dat hij toch weer op vrij korte termijn... eigenlijk alweer een single heeft eh, uitgebracht. Eh. dus, dat ik dus. Ik denk dat hij gewoon niet dat topje eraf heeft gehaald van... ik ga even niet optreden. Dat hij dan gewoon nog wel op zijn muziek lekker kan focussen. Maar gewoon puur op zijn muziek en niet op optredens. Ja, ik vind dat ook wel een hele, hele goede keuze geweest. Ik denk dat het gewoon nu gewoon goed voor hem zou zijn om af en toe gewoon even de studio in te duiken. Tussentijd gewoon even te genieten van hetgeen wat hij heeft. En uh, ja... ja, wat moet je anders, weet je? Je kan als artiest niet bezig blijven. Nee. Dat, dat, gaat gewoon niet. Je bent en blijft gewoon mens. Dat is zeker waar. Dat ben ik absoluut met je eens. Absoluut. Hey, wij gaan in de tussentijd eh, gaan wij verder, want we hebben nog een eh, aantal plaatsen voor die klaarstaan...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 waar de beste 40 platen van Europese bodem naar voren komen. En we gaan eens even de onthulling doen. Want ja, we zijn terechtgekomen bij de nummer 10 tot en met 1. Eh, om te beginnen met Speechless van Robin Schultz en Erica uh, op nummer 10. En op plek 9 hebben we Grapevine van Chesto. Ehm, dan hebben we op plek 8 Body van Loud Luxury en Brando. En Nobody Else, Axwell. staat op plek 7 deze week. Breathe van Camel en, Christopher, en Jam Cook staat op plek 6. En Let You Love Me, Rita Ora. Plek 5 deze week. Plek 4, Happy Now van Kaigo En Promises, Calvin Harris en Sam Smith. Hoorde je natuurlijk net. Staat op plek 3. Op plek 2 hebben In My Mind, Dinoro en Gigi Agostino. En op plek 1, ja, onbetwist, hoe kan het ook anders... Marshmallow en Bastille Happier. Gaan we ook gelijk naar luisteren. En dan ga ik jullie bedanken weer voor deze eerste uitzending van dit jaar. Infinity. Jij ook bedankt. Ja, jij ook bedankt, Mike. Graag gedaan. We gaan ervan genieten. Jongens, de nummer 1 nog steeds ook in 2019. Marshmallow en Bastille met Happier. I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become.